Iedereen die een afspraak had voor vandaag kan terecht op andere GGD-locaties. Het is niet voor het eerst dat een teststraat het doelwit is van zo'n explosief, vertelt verslaggever Gerry Eikhoff. Nee, zeker niet. In januari werd er een explosief aangetroffen bij de teststraat in Hilversum. Dat is toen gelukkig niet afgegaan. En zoals je je misschien ook nog wel kunt herinneren, ook in januari is een teststraat in Urk in brand gevlogen. En daar was de schade zo groot dat die teststraat helemaal niet meer te gebruiken was. Dus het was inderdaad niet de eerste keer, hopelijk wel de laatste. De Gezondheidsraad gaat kijken of de prikken van AstraZeneca ook gebruikt kunnen worden bij mensen van 65 jaar en ouder. Dat vaccin wordt nu ingezet bij iets jongere mensen. Ook zorgmedewerkers en mensen met Down of obesitas krijgen de prik van AstraZeneca. Ook in de Achterhoek en op de Veluwe worden dit jaar met Pasen geen bulten in brand gestoken. Gemeenten hebben afgesproken de paasvuren te verbieden, omdat er vaak grote groepen mensen op afkomen. Eerder deze week werd dat in Twente ook al besloten. En heb je zin in een tripje naar de maan? Meld je dan aan. 2023. Humankind will once again head to the moon. Een Japanse miljardair zoekt acht passagiers om mee te gaan op een maanmissie in 2023. Hij wil ze meenemen op de eerste bemande maanvlucht van het ruimtebedrijf SpaceX. In de video zegt de miljardair dat mensen met allerlei verschillende achtergronden welkom zijn en dat hij alles betaalt. Het weer. In het noordwesten is het mistig.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 There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. My fear to what that appears I do my best, the will is mine Take the price and realize the world is mine.